uur. Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In Israël is een deal gesloten over een noodregering. Je hoort correspondent Nasra Habiballa. Het houdt eigenlijk in een regering met een brede coalitie van politieke partijen. Dus ook partijen eh, die nu in de oppositie zitten. Eh, het idee is dat er zo efficiënt kan worden samengewerkt. En de focus van deze noodregering die ligt dus echt volledig eh, op de oorlog. Ja, Zo'n noodregering komt vaker voor bij landen in een crisis. Ondertussen is ook de nood in de Gazastrook ook hoog, want daar is nu helemaal geen stroom meer. Israël heeft het gebied geblokkeerd en de brandstof van de laatste elektriciteitscentrale die het nog deed is nu ook op. Alleen de ziekenhuizen kunnen nog een paar dagen verder op de noodstroom. De Landelijke Studentenvakbond wordt overspoeld met klachten over het omhoog krikken van de rente op studieschulden. Daardoor moeten studenten naast het aflossen dus ook extra rente gaan dokken over hun studieschuld. En bij studenten met 10.000 euro schuld gaat het al snel om duizenden euro's per jaar extra. Studenten voelen zich in de val gelokt, zegt de bond. Het was de bedoeling eh, dat die rente voordelig zou zijn voor studenten. Het idee was daar, uh, leefde ook echt dat die rente op 0% zou blijven. Nu is hij naar over de 2,5% eh, gestegen. En eh, ja, het gevoel leeft zeker niet dat dat goed gecommuniceerd is. Dat dat überhaupt een mogelijkheid was. Over twee weken houdt de studentenvakbond een protest bij de Tweede Kamer. Appelfly, aardbeienfly of proemenfly, zoals het in Limburg noemen. Bakkerij Fries uit het Limburgse Weert bakt ze het beste... en mag zich de beste bakker van Nederland noemen. En een van de juryleden vertelt waarom. De flavendeeg, uh, eh, ja goed, uh, qua, qua deeg en, en vulling geweldig in, in balans. En eh, eh, qua smaak en, en uiterlijk en bakgaard worden het gewoon eh, echt super flyen. Ja, goede smaak dus. En de bakker zelf weet ook wel waarom zijn flyen de beste van het land zijn. Wat fly is liefde en aandacht eraan. Eerdere dag op nou en eh, dat we dat met een topteam maken. Ja, gewoon een hoop liefde dus. De bakker en zijn team mogen die titel nu voor een jaartje dragen. Dan nog het weer in het zuiden en het oosten. Best wat zon, verder grijs en af en toe ook wat nat bij een graad of 21. Vanavond en vannacht gaat het overal plinsen. Morgen een nog frisser dagje en dan regent het vooral in het midden en het zuiden van het land.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 Ze zullen zich alleen bezighouden met de strijd tegen Hamas. Voor alle andere beslissingen blijft de bestaande regering actief. Egypte spreekt met de Verenigde Staten over het verlenen van noodhulp aan de Gazastrook. Er zou dan wel een beperkte wapenstilstand moeten komen. Slowakije krijgt een pro-Russische premier. Robert Fico, die twee weken geleden de verkiezingen won, heeft een coalitie gevormd. Fico zei eerder dat Slowakije onder zijn leiding geen militaire steun meer zal leveren aan Oekraïne. Het weer. Vanuit het noordwesten regen.